Niet oké, vindt de Woonbond dus. Ze hopen dat de regering en de Tweede Kamer gaan ingrijpen. Het zal onder meer kunnen door snel een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge te behandelen. Daarmee kunnen de huurprijzen van duurdere huizen ook worden gecontroleerd. in het zuiden van de VS hebben ze hun huizen dichtgetimmerd en geschroefd. Orkaan Idalia raast met 200 km per uur over de staat Florida. En er wordt gevreesd voor een metershoge vloedgolf. Ruim 100.000 mensen zitten zonder elektriciteit. En op veel plekken moesten mensen evacueren. Al was niet iedereen dat van plan. I didn't leave Ian and I'm not going to leave we'll just kind of hang out and take care of what we need About, to. You know, we've never left a storm before, but they're um, have ordered a lot of body bags. They're expecting some fatalities, so I don't want to be one of them. <laughs> Het zou kunnen dat het neergestorte vliegtuig waar Wagnerleider Pigoshin in zat... expres is neergehaald. Het Kremlin zegt dat ze dat niet uitsluiten. Ze onderzoeken verschillende opties van de vliegtuigcrash vorige week. Rusland wil bij dat onderzoek niet samenwerken met andere landen. En wat deed jij toen je 13 was? Misschien ging je auto's wassen voor wat zakgeld... of paste je op je buurjongetje? Nou, Miley Cyrus had een heel ander leven. Zij speelde toen Hannah Montana. Ja, in een nieuwe serie op TikTok vertelt ze nu over die tijd en over hoe druk het toen was. This is a schedule. 5:30 a.m. I'm probably like 12 or 13. Friday, January 5th, 5:30 a.m. Hair and makeup in my hotel. 7 a.m. we get picked up. 7:15 I'm on the news. Ja, zo ging haar dag nog wel even door. Ze moest vaak tot laat werken. Het weer, nog wat buien, maar vanmiddag ook zeker opklaringen bij een gaatje of 19.